Michel Koenen met het NOS-journaal. De staatskrant van Zimbabwe heeft recente foto's gepubliceerd van president Mugabe. Ze zouden afgelopen middag zijn gemaakt. Mugabe overlegt met een aantal ministers en de bevelhebber van het Zimbabwaanse leger. Onder zijn leiding nam het leger eergisteren de macht over en kreeg Mugabe huisarrest. En waarschijnlijk werd er tijdens het overleg gesproken over een aftocht van de president van 93. Mestfraudeurs vormen een gevaar voor de hele veehouderij... omdat Nederland daardoor mogelijk de gunstige voorwaarden van de EU kwijtraakt. Die conclusie trekt de Tweede Kamer in een debat over het mestbeleid. Nederland mag meer vee houden dan andere landen... maar alleen onder de voorwaarde dat het milieu er niet onder leidt. Maar uit cijfers blijkt dat er in Zuid-Nederland op grote schaal mest illegaal wordt uitgereden... waardoor het in de bodem komt minister Schouten heeft met de veesector afgesproken dat hij zelf met een plan van aanpak komt. De vier regeringspartijen willen dat eerst afwachten voor zij de straffen gaan verhogen. Bij een multimiljonair op Bonaire is een inval gedaan door de Belastingdienst. De Nederlander, die rijk is geworden met de recycling van frituurvet... zou miljoenen euro's hebben verduisterd. Daarvoor gebruikte hij volgens het Openbaar Ministerie... schijnconstructies met buitenlandse bedrijven. De verdachte van 61 zegt tegen tijdschrift Quotes dat hij niets te verbergen heeft. En de Deense voetbalvrouwen zijn door de UEFA gestraft voor hun weigering om een WK-kwalificatiewedstrijd te spelen. Zweden krijgt nu een reglementaire 3-0 overwinning. Ook moet, de Deense, ook moet Deense voetbalbond 20.000 euro betalen. De Deense vrouwen weigerden te voetballen omdat ze een beter salaris willen. Eerder ging een oefeninterland tegen Nederland al niet door. Het weer nog. Vanavond vanuit het westen regen en de nacht klaart het op... en daalt de temperatuur in het binnenland tot rond het vriespunt. Morgen af en toe zon en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Vooral ongelukkend veroorzaken nog veel vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Hilversum en Afrit Bunschoten 9 kilometer file met ruim een uur vertraging. Na een ongeluk is de rijbaan bij Bunschoten dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit. Op de A4 Draag rotterdam voor Delft een kwartier vertraging. A9 Amstelveen ook maar. Tussen Alsmeer en Knoop het Rotterpolderplein een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A12 vanaf Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Den Haag-Malieveld en Nooddorp. Een half uur vertraging, er zijn twee rijstroken dicht. Verderop richting Utrecht tussen Reewijk en Knoop het Oude Rijn 20 kilometer langzaam rijden met drie kwartier oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding. De A13 Den Haag Rotterdam tussen Knoop het Prins Klausplein en Delft 10 minuten vertraging door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. En ook op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd.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 je hoorde hem stiekem een beetje al op de achtergrond. Eh, de, de uitsmijter van deze ZFM in de avond is toch echt eh, van deze trams. Want die duurt eh, lekker zo lang. Tot aan het nieuws van 8 uur. En dan gaan we weer fijn alternative FM doen. voor de mensen die dat nog weten kwam dit uit de soundtrack van de Saturday Night Fever. En ik hoorde hem vanmiddag al ergens voorbij komen. Maar je krijgt hem dus nu in de volle lengte.